Nederland is door zijn lage ligging extra kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt klimaatwetenschapper Rajendra Pachauri. De Indiaanse IPCC-voorman vindt dat Nederland de klimaatproblemen serieuzer moet aanpakken en meer geld moet steken in milieumaatregelen. Het IPCC vergadert deze week bij het KNMI in de beeld. Elke vijf jaar komt het panel met een nieuw rapport over de stand van zaken rond klimaatverandering. De Nederlandse omroepen voelen zich geschoffeerd door de plannen van de Nederlandse publieke omroep om het ledental niet langer leidend te laten zijn bij het toewijzen van zendtijd. Dat zegt voorzitter Jan Slachter van Omroep Max. Als het aan de voorzitter Haagort van de NPO ligt, wordt dit het laatste jaar dat er een ledentelling wordt gehouden. Slachter denkt dat dankzij de 3 miljoen leden juist miljoenen naar programma's gaat. Programma's die anders niet meer kunnen worden gemaakt, zegt Slachter. Raadslid Arwin van Gelderen uit de gemeente Dinkelland huurt een kamer in een hotel in Zwitserland. Dat meldt dagblad Tubantia. Het raadslid zou er vandoor zijn gegaan met de kas van de plaatselijke begrafenisvereniging Helpt Elkander, waar hij penningmeester is. Daar werd onlangs ontdekt dat 21.000 euro was doorgesluist naar de rekening van Van Garderen. Het is nog onduidelijk wat het uitstel van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA en IBAN-rekeningnummers precies betekent voor Nederlandse bedrijven en consumenten. De Europese Commissie heeft de invoering zes maanden uitgesteld. De organisatie die de invoering van het nieuwe betalingssysteem in Nederland begeleidt... zegt dat het aan de Nederlandse banken zelf is of hun klanten al vanaf volgende maand... met IBAN-rekeningnummers geld moeten overmaken. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen.